Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn op veel plekken daken beschadigd en bomen omgewaaid. Storm Franklin trok gisteravond over ons land en dat zorgde voor problemen. In Stellendam in Zuid-Holland waaide een bus van Connection van de weg. Een paar inzittenden raakten licht gewond. Op de A28 in Drenthe viel een boom op de weg. Daar raakten geen mensen gewond, maar een deel van de snelweg moest worden afgesloten. En op Schiphol gingen meer dan 170 vluchten niet door. Ook vandaag blijft het onstuimig. De stormvloedkering bij Krimpen aan de IJssel in Zuid-Holland is voor de zekerheid dicht uit angst voor hoogwater. in Rotterdam zijn sommige kades dicht. Het lijkt erop dat de Russische president Poetin weer gaat overleggen met zijn Amerikaanse collega Biden over de spanning tussen Rusland en Oekraïne. Poetin zegt dat hij zo'n gesprek wel ziet zitten. Biden ook, maar alleen als de Russen voor die tijd hun buurland niet binnenvallen. De spanning op de grens tussen Oekraïne en Rusland loopt al maanden op. En je mag weer met je backpack Australië in. Na bijna twee jaar gooit dat land de grenzen weer open voor toeristen. Met twee coronaprikken mag je Australië weer in. Sinds maart 2020 waren reizigers niet welkom om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden. En dan nog een bijzondere vondst voor magneetvisser John uit Amsterdam. Gisteren haalde die, nadat hij van iemand een tip had gekregen, twee tankgranaten uit het water. Ik trek eerst wat eh, brommerspullen eruit. Op een gegeven moment, uh, ik was op zoek naar een witte zak. En ik trek een grijze zak uit en er zitten twee anti eh, antitankgranaten in. Ja, het is niet de eerste keer dat John explosieven uit de Amsterdamse wateren vist. Hij heeft in zijn carrière als magneetvisser al een heleboel gevonden. Semtex, granaten, pistolen, al het oorlogstuig wat je maar kan vinden, dat vind je. de tankgranaten zijn inmiddels onschadelijk gemaakt. Het weer nog. Vandaag opnieuw veel wind dus. Vanochtend is er nog wel wat zon, maar later trekt het dicht en gaat het op veel plekken regenen. Het wordt zo'n 8 graden. Vanaf morgen wordt het een stuk rustiger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen. En door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp.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 Come on now. If you wanna go and take a ride. can take home. She could be 18, 18 with an attitude of 19. Kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, dick, girl, you know that it's on. You know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor. Sexy and real stuff. Hey, she been peeping and I dig the last video. Someone that we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair. And I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. Come on wanna go and take a ride with me? We three in the with the Oh, why do I live this way? must be the money. If you wanna go and get with me, smoke in the back of the Oh, why must I feel this way? must be the money. Face front don't know how to act Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with class when the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, paint change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting out of New Jersey from Courtney B.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 Oh, I take a ride with me with three willing and a four with the goldies. Oh, why do I live this way? must be the money. If you wanna go and get with me, smoke it in the back of the Benz. Oh, why must I feel this way? Check, check. Yo, I know something you don't know got something to tell ya You won't believe how many people straight out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me for dough yelling, I can't hear ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. girl. yo, now that I'm a fly guy and I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was like we drug dealers, sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three, really, really four with the dozy she's over. you criticize everything I ever said Don't you think it's strange? We both make mistakes But I'm the bad guy, you're the same No matter what Zandvoort. begin to change. There was nothing I couldn't be. If you're listening to this song and your life is going wrong, just look just another shot in the dark It's just another shot in the dark song for you. Zandvoort, op 106.9 CFFM How do I tell you I need you When you still the breath in my lungs My body shakes till the blood in my face Makes me awkward smile and turn around How do I hold these emotions And you spin my world out of place One look at me, it feels like everything Is written in marker on my face I'm hoping maybe you could tell me now Am I the only one that's catching butterflies?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 Storm Franklin is het land weer uit. Opnieuw gingen bomen om en annuleerde Schiphol tientallen vluchten. In Spijkenisse raakten vijf auto's zwaar beschadigd. En verder was er in Nederland veel wateroverlast. Australië heeft na bijna twee jaar de grenzen weer geopend voor gevaccineerde reizigers uit het buitenland. Toeristen die twee prikken met een coronavaccin hebben gehad, mogen het land weer in. En van alle sectoren heeft de horeca de meeste coronasteun gekregen. Volgens het CBS gaat het om bijna 6 miljard euro van de in totaal 31 miljard coronasteun sinds het begin van de pandemie. Het weer, eerst zonnig, eind van de ochtend opnieuw regen... met flinke windstoten bij zo'n 8 graden. talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. It was our wedding day. We were getting ready, and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder. You're telling the story, or oh am I? I'm sorry, maybe that go wrong. the umbrella. dreams would be promised and someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine.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 Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.